Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Het vergiftiging dat in het ziekenhuis belandt is sinds 2005 verdubbeld. Bij jongens was de stijging volgens de Stichting Consument en Veiligheid zo'n 65 De stijging was het grootst tussen de jaren 2005 en 2007. De laatste jaren stabiliseert het aantal jongeren dat te veel drinkt. Jaarlijks worden zo'n 2300 jongeren met een alcoholvergiftiging geholpen op de eerste hulp. De meeste van die jongeren zijn tussen de 15 en 19 jaar. In Frankrijk wordt opgeroepen tot een onderzoek naar wat de veiligheidsdiensten wisten over de terreurverdachten in Toulouse. Zo is bekend geworden dat zijn naam sinds 2010 voorkwam op een Amerikaanse no-fly-list. De Franse veiligheidsdiensten hadden Mohamed Merah al jaren in het vizier. Maar volgens critici hadden ze hem beter moeten volgen. Merah werd gisteren gedood door de politie. Hij had bekend dat hij zeven mensen in en rond Toulouse heeft gedood. De aanklacht tegen de Amerikaanse militair die een bloedbad aanricht in Afghanistan is bekend. Hij wordt aangeklaagd door 17 moorden en 6 keer poging tot moord. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. De Amerikaanse militair Robert Bales verliet twee weken geleden zijn basis in Kandahar. In twee dorpjes doodde hij 17 Afghaanse burgers. Astronaut André Kuipers en zijn vijf collega's in het internationale ruimtestation ISS krijgen nieuwe voorraden. Vanuit Frans-Guyana is een Europees bevoorradingsschip gelanceerd met aan boord voedsel, wetenschappelijke apparatuur en zuurstoftanks. Het ruimtevaartuig moet over vijf dagen aankomen. Een overzichtstentoonstelling met werk van de Nederlandse beeldend kunstenaar Escher was vorig jaar de best bezochte tentoonstelling ter wereld. Dagelijks kwamen er gemiddeld ruim 9600 bezoekers naar de expositie in Rio de Janeiro. Dat blijkt uit een ranglijst van het toonaangevende kunsttijdschrift The Art Newspaper. Het best bezochte museum was vorig jaar het Louvre. En dan nog het weer. Het wordt een zonnige dag. Het wordt zo'n 13 graden op de Wadden tot 19 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Laren en de afrit Bunschoten 8 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord 3. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 4. A20 naar Gouda bij rotterdam krootwijk 3.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 There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing, boy do for the I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la do la la Nah, it makes no difference if it's sweet or hot. Just to give luisteraars, eh, twee uur ZFM Jazz met Peter Den Boer en Fred Kroonsberg. Het betekende niets, maar wel grote klasse. Louis Armstrong en Duke Ellington van de LP The Great Reunion. In mijn handen heb ik een eh, hele heerlijke cd van Randy Newman, The Good Old Boys. En we gaan luisteren naar De Rode Nekken. Last night I saw Lester Maddox on TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at the Maddox too Well, he may be a fool, but he's our fool and if they think they're better than him, they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here We drink too laugh too loud in the air Love is in the air Love is in the Air, Tom Jones. Het is nog even wachten, maar een paar dagen. En dan hebben we voorjaar en dan is er een Love in the Air. Dat wil je niet weten. Maar op dit moment is het buiten nog een beetje druilerig. Maar het goede weer komt eraan, luisteraars. Tom Jones. Een fantastische zanger. Wat een keel heeft die man. En hij kan ook heerlijk jazz zingen. Alhoewel op deze cd The Very Best of Tom Jones staan niet zoveel jazzy nummers. En Love in the, is in the Air zat ook een beetje op de grens. Maar vooruit. Ik weet in elk geval, ik ga nog eens een keer op zoek naar langspelplaten waar ik Tom Jones kan betrappen op heerlijke jazznummers. Want dat kan hij als geen ander. We gaan naar de saxofoon en dan heb ik het over Ben Webster. Een man die op een verschrikkelijk prachtige manier kan blazen. En je hoort hem ook blazen. Want het is niet alleen de sax die eh, de mooie tonen wegstoot. Maar als het ware vanuit die lippen hoor je de lucht langs het riet gaan. Laten we gaan luisteren naar Ben eh, Webster met het heerlijke nummer Sweet Lorraine. you never heard before So natural that you wanna go to war That's just It's the best band in the land. They can booba doo doo doo doo doo doo doo doo. That's just the bestest band. Whoa. Sewanee. heerlijk jonge, swingende Ella Gerald. En ze skette er ook nog eventjes tussendoor. En dat was eh, echt heerlijk om te horen. Alexander Ragtime Band. Ik heb eh, de Rolling Stones in mijn handen. En dan denkt u natuurlijk, wat heeft dat met jazz te maken? Maar ik zag op een nummer dat daar een accordeonist bij is gevoegd. En laat nou toevallig Peter den Boer al raden wie dat was. Maar hij kent de man ook. Ja, dat is, eh, ik, eh, ik vermoedde dat dat eh, Flaco Jiménez zou zijn en dat klopt. vanuit de gedachte dat in vergelijking met Toets Tielemans, als je een, een jazz cd hoort en je hoort ergens een mondharmonica, waar ook ter wereld opgenomen, dan is het heel vaak Toets Tielemans. Want die, die vragen ze dan altijd, omdat dat omdat het geweldig goed is. Dat. Nou, diezelfde rol heeft Flaco Jiménez. Dat is een eh, man die komt oorspronkelijk uit de Tex-Mex uh, eh, Cajun-achtige eh, wereld met zijn accordeon. Die, heb ik, die, staat dus op, op ontzettend veel LP's als begeleiding. Een paar jaar geleden toerde hij door Europa. En het leuke is dan dat als men geen, een avond vrij heeft en er is geen concertzaal, dan proppen ze toch ergens nog ergens in, op een podium. En dat was eh, toen in de toenmalige fietsenfabriek. Daar kwam hij optreden, nou ik wist niet wat ik hoorde, dus ik stond eerst de rij en er kwam een, eh, een mannetje op. Een groezelig mannetje met een accordeon die eh, hier bij het grafvuil zit staan. En die begon te spelen. Nou, de rillingen liepen, liepen over je rug. Echt een geweldige muzikant. Dus ik ben benieuwd wat, wat wij gaan horen. Nou, laten we gaan luisteren naar een nummer wat uh, geschreven is door Keith Richards en de grote man van de Rolling Stones. En het nummer heet Sweethearts Together. silver lining Whenever a cloud appears in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing make it shine for you a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife so always look for the silver lining and try to find the sunny side of life Ramsey Lewis, luisteraars. En daarvoor hoorde u Chad Baker met Look voor de Silver Lining. Ik heb een prachtige LP in mijn handen. Met een mooi plaatje. Met de grote saxofonist uh, Lester Young en daarachter Count Basie op de piano. En ze waren aanwezig op een eh, festival in Newport, dat is in Amerika. En ik hoorde net van Peter de Boer dat als je daar was geweest, dan was je kostje gekocht. We gaan luisteren naar het eerste nummer van deze LP, Swinging at Newport. Maar ik ga nog even de bezetting aankondigen. Het is een eh, arrangement van Ernie Wilkins. U hoort Count Basie Band. En de solo in eh, volgorde Basie op piano, Frank Westenor 6. Joe Newman op de trompet en Frank Foster op de tenorsax. Laten we gaan luisteren naar Swinging at Newport. simple urge you're feeling Something tells me that I've got to let go Cause these clouds trying to overshadow my sunlight Trying to steal my shine Somewhere deep down inside There's a place I can hide If I want to A place I can run to on my soul. Try to grab a hold. Sabrina Stark was dat. Ze heeft een schitterende cd opgenomen, Bags en Shootcases. En ik vind dat deze stem overtuigt, warmte uitstraalt. Het is een Nederlandse zangeres. En ze is gecontracteerd door Blue Note. En eigenlijk moeten we nog een nummer van haar draaien. Want zoveel wordt zij door onze DJ's in Nederland niet de eter ingeslingerd. Maar ik doe dat wel. Een heerlijk nummer volgt nu Down the Road Sabrina Stark. Walking through promised land What do I see? Things imagined Becoming real You see Am I dreaming? Acting a fool At least for one day I'll paint this picture my way Sunshine over cornfields Smell of the lemon tree Children on the back porch Smiling, playing, happy So simple and carefree as can be. Yeah. luisteraars, het eerste uur zit er alweer op. En u hoorde net When Day Is Done. En dat is een nummer wat eh, opgenomen is op 22 april 1937. Quintet du Hot Club de France. Met Stefan Capelli hoorde u Janko Reinhardt. En Marcel Bianga en Pierre Barro Ferret en Louis Worda. Dat was van een eh, hele mooie cd. Jazz and European Songs volume 1. Van Frankrijk, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië allemaal oude nummers aan te bevelen. Maar we zijn er weer uit vandaag, eh, wat het eerste uur betreft.